Twee uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Er mag geen pers aanwezig zijn bij het evenement... waarbij president Trump formeel zal worden aangewezen... als presidentskandidaat van de Republikeinen. Die nominatie is op 24 augustus in North Carolina. Vanwege de coronamaatregelen in die staat... is besloten geen journalisten toe te staan. Het zou de eerste keer in de Amerikaanse geschiedenis zijn... dat de pers afwezig is bij de nominatie van een presidentskandidaat. Zeker is al dat Trump de Republikeinen zal vertegenwoordigen... maar hij moet nog officieel worden genomineerd via gedelegeerden en partijleden. Het reisadvies voor Sint Maarten is aangepast naar oranje... vanwege het oplopend aantal coronabesmettingen. Dat betekent dat niet noodzakelijke reizen naar het Caribisch eiland worden afgeraden. Sint Maarten ging op 1 juni weer open voor toeristen uit Europa. Sinds gisteren zijn ook Amerikanen weer welkom... Voor de nabijgelegen eilanden Saba en Sint-Eustatius gold al code oranje. Voor Aruba, Bonaire en Curaçao geldt nog wel een geel reisadvies. Op Ibiza zijn twee mensen aangehouden na een vechtpartij aan boord van een KLM-toestel. Een dronken passagier zou geweigerd hebben om een mondkapje te dragen... waarop een ruzie en een vechtpartij volgden. Op beelden is te zien dat een passagier met ontbloot bovenlijf... in het gangpad op de grond wordt gedrukt. Tegenover AT5 bevestigt een woordvoerder van KLM dat de vechtpartij heeft plaatsgevonden... en benadrukt dat de veiligheid niet in gevaar is geweest. Vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen geldt in Melbourne aan de oostkant van Australië een avondklok. De komende zes weken mogen mensen tussen 8 uur s avonds en 5 uur s ochtends niet de straat op. Overdag mogen ze maar beperkt naar buiten, zoals om boodschappen te doen. Het weer droog en periode met zon. Het is 19 graden in het noordwesten tot 25 graden in Limburg. Morgen eerst regen en onweersbuien. In de loop van de middag droog en opklaringen. En maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Alleen wel op anderhalve meter. We werken ook zoveel mogelijk thuis. En alleen als het echt noodzakelijk is, nemen we het openbaar vervoer. En met klachten blijf je natuurlijk thuis. Want alleen als we onszelf en elkaar goed beschermen, gaan er steeds meer deuren open.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 me maar zorgen maken Morgen ben ik vast weer bij zeg maar als je gaat, vergeet me niet. Ik moet lachen en zeg zeker niet, ik ben weg van jou. Ze nemen mij dan weg van jou. En zeg maar als je het opfokt, dan geeft het niet. Als ik domme dingen zeg, ik meen het niet. Ik ben weg van jou. Ik zie geen beter dan weg van jou. Het is eigenlijk wel gek dat je onzeker kan zijn. Maar ik beloof je dat ik luister, je moet weten dat wij, we blijven echt wel staan jij toch ook wel Ik heb nog nooit iemand ontmoet met zo'n geduld als jij. Zelfs met het water aan je lippen heb je zeeën van tijd. dat je mij versterkt, dat is waarom het werkt. Hou me vast en laat me maar zorgen maken. Morgen ben ik vast weer mezelf. Ze zegt me als je gaat vergeten day down.